Over de kosten was veel onduidelijk. Na eerdere berichten van de ambassade dachten de Nederlanders dat ze daar zelf voor moesten opdraaien... maar dat blijkt nu dus niet het geval. Tesla verkocht in 2019 meer auto's dan ooit... en heeft voor het eerst twee kwartalen op rij winst gemaakt. Op de beurs heeft de elektrische autofabrikant nu een waarde van meer dan 90 miljard euro... waarmee het bedrijf meer waard is dan Volkswagen... een van de grootste autofabrikanten ter wereld. Critici vinden de waarde van Tesla overdreven... omdat het bedrijf nog geen 400.000 auto's produceerde. Voor Volkswagen waren dat er vorig jaar meer dan 10 miljoen. Het aantal baby's dat wordt ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond is vorig jaar licht gestegen. De laatste jaren daalde het aantal BMR-prikken juist en die trend lijkt nu gekeerd, concludeert het RIVM uit voorlopige cijfers. Verder blijkt eruit dat de vaccinatiegraad van meisjes tegen baarmoederhalskanker duidelijk omhoog ging. 72% van de meisjes die vorig jaar 13 werden... heeft zich laten inenten tegen het HPV-virus. Een jaar eerder was dat nog 59%. De Japanse oud-keizer Akihito is gisteren onwel geworden. Dat gebeurde thuis in zijn paleis. Hij verloor korte tijd het bewustzijn... maar na een neurologisch onderzoek en een MRI-scan van zijn hoofd... zijn geen afwijkingen geconstateerd. Volgens een woordvoerder van het paleis was het geen beroerte. De 86-jarige ex-vorst trad in april af. Zijn gezondheid wordt de komende tijd extra in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden licht regenen. In het westen en noorden blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog.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 They're trying to pull their wings off. So they can fly. And oh, but she's so brave though. just like a tornado, she's taking us by storm. You can't stop the faith from going, you can't stop the world from knowing the truth will set you free.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 cause you are like me. to build my own space station. Just because you can. Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. Some contract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in.